70 hier, 90 daar, nee niet te snel. Let op de flitspaal. 70 hier, 90 daar, nee niet te snel. merci voor het cadeau. daar weer op de foto. Vanaf nu. Ze staan over overal. Hier een flitspaal, daar een camera. Ja, de politie staat overal. Kijk maar, kijk maar. Ze staan overal. Ze staan overal. Ze staan over overal. Hier een flitspaal, daar een camera. Ja, de politie staat overal. over